10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Sociaal-Economische Raad vindt dat er meer aandacht moet komen... voor jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar. Die bereiken steeds later in hun leven mijlpalen... als het kopen van een huis of het stichten van een gezin. Door de toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt... krijgen jongeren tegenwoordig pas een vast contract als ze 27 zijn. Tien jaar geleden was dat nog bij 24 jaar. Ook hebben ze vaak een studieschuld, waardoor ze moeilijker een hypotheek krijgen. In Nieuwsuur waarschuwt de SER dat veel jonge mensen daardoor een uitgesteld leven leiden. Bij het maken van beleid zou er meer rekening met ze moeten worden gehouden. Een voormalige commandant van de Colombiaanse FARC wil de wapens weer opnemen. Ivan Marquez verwijt de Colombiaanse regering het vredesakkoord met zijn ontbonden guerrillabeweging onvoldoende na te leven. De voormalige rebellenleider verscheen geflankeerd door gewapende mannen en vrouwen in een video. Marquez speelde een sleutelrol tijdens de onderhandelingen over het vredesakkoord dat in 2016 getekend werd. Daarmee kwam een einde aan het gewapende conflict tussen de FARC en de regering dat ruim een halve eeuw had geduurd. Oud-FBI-directeur James Comey schond de regels toen hij memo's lekte van zijn gesprekken met president Trump, maar hij wordt daarvoor niet vervolgd. Volgens het ministerie van Justitie ging het niet om heel erg geheime informatie. In het bewuste memo beschreef Comey het gesprek waarin Trump hem vroeg een FBI-onderzoek naar de omstreden oud-nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Comey bracht dat naar buiten nadat Trump hem had ontslagen. Virgil van Dijk is uitgeroepen tot de beste voetballer van Europa. De aanvoerder van het Nederlandse elftal versloeg verdetten zoals Ronaldo en Messi. Van Dijk won afgelopen seizoen met zijn club Liverpool de Champions League... en met Oranje stond hij in de finale van de Nations League. Het is voor het eerst dat een Nederlander de trofee in ontvangst mag nemen. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. In het binnenland kan een mist ontstaan.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 Maar natuurlijk we gaan we gewoon gezellig verder en vooral ook terug in de tijd met heel veel mooie werkjes van eh, het label New World Music. Een label waarvan ik niet helemaal kan achterhalen of het nog echt nog bestaat. Ik heb het over werken van 21, eh, 22 jaar geleden. Ehm, ja, dan heb je het over Paul Stewart uh, enzovoort. Phil Thornton. Ehm, allemaal aansprekende titels. Daar gaan we naar luisteren. Ehm, dit eerste uur, 15 stuks. Niet allemaal van world music hoor, maar goed, eh, het komt wel langs. Ik wens je heel veel luisterplezier. Thank you for listening to Peaceful Radio. I'm Shambu. Please visit my website at shambumusic.com. Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com. apasiona. verdura camp, la pluja suau sobre la finca, la desaire. Les fulles seques de la matlè xixuetgen a sabre. Un verd fort pentinat pel vent. La neu blanca de la flor de la matlè cau lleugerament. Pedra, muntanya, pedra molta, sorra a la mà, pedra gelada com gotes de les coves. Les ones besen les platges i el sol brilla en tots els colors i les cigales, molt amunt, celebren una festa.